www.inspiratieradio.nl Oké. Ja, en dan eh, gaan we nu naar eh, de afronding alweer. Nou Wilka, het zit, er, eh, het zit er weer op. Ik wil je heel erg bedanken voor vanavond. Ik vond je een hele inspirerende gast.